Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De linkse op reageren fel op het nieuws dat ambtenaren van het ministerie van Financiën zich afvroegen of de afschaffing van de dividendbelasting wel een goed idee was. Jesse Klaver vraagt zich op Twitter af wat het kabinet bezield heeft om 1,4 miljard te besteden aan een plan waar de ambtenaren tegen waren. De PvdA noemt het verbijsterend dat de informatie werd achtergehouden. En de SP noemt Rutte een loopjongen van het grootkapitaal. Morgen wordt over de kwestie gedebatteerd in de Kamer. Wie de berichtendienst WhatsApp wil gebruiken moet binnenkort tenminste 16 jaar oud zijn. Het bedrijf verhoogt de minimumleeftijd om te voldoen aan nieuwe Europese privacywetgeving, die volgende maand van kracht wordt. De minimumleeftijd is nu nog 13 jaar, maar vanwege de manier waarop WhatsApp gegevens verzamelt over klanten is dat straks niet meer toegestaan. WhatsApp gaat gebruikers vragen of ze wel ouder zijn dan 16. Er wordt verder niets gecontroleerd. Agenten hebben in Gelderop hun wapen getrokken om een groep van zeker 20 mensen op afstand te houden. De drie politiemensen voelden zich bedreigd door de groep. Vier mensen werden aangehouden. Het liep uit de hand bij een politiecontrole. Een van de mannen kreeg een bekeuring en kreeg daar ruzie over met de agenten. Toen zij hem wilden aanhouden voor belediging kwamen vrienden van de man op af. Zij beledigden, bedreigden en mishandelden de agenten, zegt de politie. De politie is nog op zoek naar beeldmateriaal en getuigen. De inwoners van Palma de Mallorca mogen deze zomer hun appartementen niet meer verhuren aan toeristen. In de hoofdstad van Mallorca zijn de afgelopen tijd steeds meer appartementen te huur gezet. Daardoor zijn de huurprijzen gestegen en zijn er minder woningen beschikbaar voor Spanjaarden zelf. Spanje overweegt het massatoerisme in meer plaatsen te bestrijden, zoals ook in Madrid en Barcelona. Het weer, de regen trekt vannacht naar het zuidoosten. In de ochtend wordt het droog.